Mark Visser met het NOS-journaal. Eigenaren van een woning te isoleren tegen geluid. Staatssecretaris Mansveld wil zo de geluidsoverlast door windmolens beperken. Sinds 2011 geldt er voor windmolens een nieuwe, strengere geluidsnorm. Er is maximaal 6,5 miljoen euro voor de subsidieregeling beschikbaar. Vleesbedrijf Fion wil 100 miljoen bezuinigen en sluit daarom een aantal slachthuizen. Daardoor gaan ook banen verloren. Hoeveel is nog niet duidelijk. Er werken 5000 mensen bij Fion. De nieuwe topman Michiel Herkermeij wil schoon schip maken bij Fion. Vooral in Duitsland wordt gesneden. Daar heeft Fion nog tientallen kleine en veel overouderde slachterijen en fabrieken. In Groot-Brittannië hebben de gemeenteambtenaren, brandweerlieden, leraren en werknemers in de zorg het werk neergelegd. De bonden willen met de staking een beter loon en pensioen afdwingen. Ze verwachten dat een miljoen mensen aan de staking gaat meedoen. Ook Turkije neemt maatregelen tegen de stroom jihadstrijders naar Syrië en Irak, meldt een Turkse krant. De inlichtingendiensten in Turkije verdiepen zich in mensen die zich bij bewegingen als ISIS en Al-Nusra hebben aangesloten en van jihadiststrijders, jihadstrijders die meevechten in Syrië. 13 Turken die zich wilden aansluiten bij ISIS zijn opgepakt. 600 à 700 zouden zich al hebben aangesloten bij de islamitische beweging. De halve finale van het Nederlands elftal tegen Argentinië is het best bekeken tv-programma aller tijden, meldt Kijkonderzoek Nederland. Gemiddeld keken er 9,1 miljoen mensen. Het vorige record komt uit 2010. Toen keken gemiddeld 8,5 miljoen mensen naar de WK-finale van Nederland tegen Spanje. Het weer, veel plaatsen zonnig. In het zuiden en oosten breekt de zon geleidelijk ook door.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 I ain't gonna let you go. You all night. Dancing tight, I ain't gonna let you go. You all night. Hey girl, what do you say? You say you've never been dancing, but you girl then you look to me.